van iemand laatst een dingetje. Het was wel leuk, maar wat moest ik daarmee? Mijn vingertje wou maar niet in dat gaatje. En het wou ook niet door dat ringetje. Ik dacht, ik vraag het eens aan mijn maatje. Hij zei, gooi het maar in zee. Ik kreeg mijn vingertje niet in het gaatje. Weet je waarom dat dingetje niet wou, dan zal ik je zeggen, anders wordt het een praatje. Het andere dingetje was veel te nauw. Dan zal ik je zeggen, anders wordt het een praatje. Het andere dingetje was veel te nauw. Wat ik ook deed, het paste nergens in ik dacht bij mezelf, ik gooi hem weg dat ding. Ik wist het niet meer en ik slaakte een zucht. Het dingetje, het dingetje, oh wat een klucht. Ik word er echt helemaal crazy van. En ja, lieve mensen, wat moet je dan? Ik kreeg mijn vingertje niet in het gaatje. Weet je waarom dat dingetje niet wou? Dat zal ik je zeggen, anders wordt het een praatje. Het andere dingetje was veel te nauw. Dat zal ik je zeggen, anders wordt het een praatje. Het andere dingetje was veel te nauw. Nu zit ik hier met dat gekke dingetje. Dat wat ik ook doe, toch nergens om pas. Het wil ook niet rond mijn vingertje. Toen vertelde mijn vrouw wat het toch werkelijk was. Toen snapte ik eindelijk wat een vrouw daarmee moet. Want het is gewoon een vinger vingerhoed. Ik kreeg mijn vingertje niet in het gaatje. Weet je waarom dat dingetje niet wou. Dat zal ik je zeggen, anders wordt het een praatje. Het andere dingetje was veel te nauw. Ik kreeg mijn vingertje niet in het gaatje. Weet je waarom dat dingetje niet wou? Dat zal ik je zeggen, anders wordt het een praatje. Het andere dingetje was veel je zeggen, anders wordt het een praatje. Het andere dingetje was veel te nauw.